Muziek op de radio. Nou, zo heet de band dan ook toevallig. The Cult en eh, She Sells Sanctuary. Werd in Nederland geen hit, kon niet van de dan de tipraden eh, genoeg. Vrienden, vriendinnen, dames en heren, kevers en spinnen. Welkom allemaal bij het eh, derde en laatste uur. Het houdt niet op op de vrijdagavond 17 januari 2020. 6 over 9, het is... Het is inderdaad weekend en uh, nou, even kijken nog een eh, aantal uh, nieuws, met je doornemen. Want door de verdergaande samenwerking tussen Goorlen, Hilvarenbeek en Oosterwijk kan het voortaan gebeuren dat een toezichthouder uit een andere gemeente de bouw in Goorlen controleert. Eventueel stillegt. De drie eh, GAO-gemeenten werken intensief samen om het toezicht in de openbare ruimte te verbeteren. Dat geldt voor bouw- en woningtoezicht, milieu, openbare orde en veiligheid. BNW van Goorlen stellen voor om eh, toezichthouders uit de twee andere gemeenten ook in Goorlen te laten opereren. Omgekeerd werken Goorlense ambtenaren in de twee andere gemeenten. Uh, Goorlen heeft zeven toezichthouders, de twee andere gemeenten vijf. En eh, de duurste fles gin ter wereld, die komt uit Goorlen. Ja, je zou het niet denken. Uh, de, kijken, Koen Smulders. Koen Smulders, Smully voor vrienden. Ja. Timmer met zijn eh, Scully Gin aan de weg. Een eh, juwelenontwerper die maakte voor hem een eh, fles gin met een edelsteen erin. En nou, die is behoorlijk prijzig, erg prijzig zou je zelfs kunnen zeggen. 4,7 miljoen euro. Hij heeft op dit moment kijk, 10.000 flessen gin op voorraad. Dus als je de gin in hebt, hè, oh, dan weet je waar je moet zijn bij Scully Gin. Nou, Oké. En eh, nou, hoewel op verschillende plekken de kerstboomverbranding in de ban is gedaan, blijft de eh, Riel zijn traditie getrouw. Daarin uh, afgelopen zaterdagavond weer ongeveer 300 kerstbomen in vlammen op. Alles onder strikte begeleiding van de brandweer. Kinderen in Riel die zijn de hele week al bezig geweest met het ophalen van de bomen in het dorp. En ook op zaterdag waren ze nog volop in de weer om zoveel mogelijk bomen op, het, op de, ja, de, brandstapel te krijgen. op de hoek, Oude Tilburgse Baan en Looienhoek. Dus voor alle kinderen die bomen hadden verzameld, was er een, eh, was er een snoepzak. stop geregeld natuurlijk. En ehm, nou, mocht je nou echt nog de kerstboom in huis hebben staan... zijn er altijd wel mensen die een eh, mededeling voor je hebben. Dames en heren, kerstmis is voorbij. Klaar die kerstboom uit het raam! Ja. Al dus een eh, tv-presentatrice bij De Log. Nou, oké. Top! Even kijken. Straks dan... Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat is dan. nou? Ik weet wel eh, dat er straks tussen 12 en 2 ook weer iets gaat gebeuren. Maar daar hoor je dan, uh, hoor je dan later meer over. Eh, maar waar heb jij zin in? Welke plaat wil je horen? Vraag je favoriete plaat aan 013 1344. Of facebook.com slash matelog. Let erop, het is je allerlaatste kans. Maar volgende week kan het ook nog. Ja. Ja, dat is even, moet je even over nadenken, maar klopt echt. Ehm, dan draai ik voor jou nu de... Ja, ik zou willen zeggen... Hem niet. Blinding Lights. Dat is weer genoeg weekend. Eh, Ja, Diana Ross en I'm Coming Out. Lekker disco. Op hetzelfde album stonden ook nog eh, ja, My Old Piano en Upside Down. Dat werden de grote hits. Het was een wat minder hit, maar wel een classic. I'm Coming Out. Gaat over uh, Nicky Tutorials eh, trouwens. Dat weten we sinds deze week. Heerlijk disco liedje nog altijd. Lekkere Motown. ja, maar dan wel jaren 80 Motown. Daarvoor The weekend En Weekend hem niet uh, inmiddels, want hij staat nummer 1 hè. Ja, nummer 1. Hij had, uh, een paar jaar geleden had hij al die Starboy met uh, Daft Punk. Dat werd ook al nummer 1. Hij heeft nou zijn tweede nummer 1 in Nederland sinds vandaag. En die heet Blinding Lights. Lekker liedje. Ja, en dan vannacht tussen 12 en 2 dan is het weer tijd voor een eh, nieuwe Freaknacht op de lokale omroep met, eh, ja, Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Songs of All Time. Het is namelijk 15 jaar geleden dat eh, Rolling Stone Magazine de lijst met de 500 beste liedjes ooit gemaakt publiceerde. En de komende maanden zenden we steeds een klein stukje van de lijst uit met allerlei ja, verrassende weetjes. Nou, vanavond Tussen 12 en 2 s'nachts. Dan komen de nummers 472 tot en met 444 voorbij. Wat zit er allemaal tussen? Ehm, nou, onder andere Cheap Trick met Surrender. Prince and the Revolution met Kiss komt ook voorbij. Ehm, Sam and Dave met eh, Soul Man. Come van Nirvana. Heel veel 60s, 70s. Ook eh, wat hardere rock zit erin. Er zit echt van alles in. Het gaat alle kanten op. Rock, soul, funk. Country zit erin. Reggae. Eh, echt alles komt voorbij. dus dat vanavond tussen 12 en 2. En luisteren kan natuurlijk gewoon weer via 105.6 FM, Ziggo kanaal 919 en www.lokaleomroepgoorlen.nl En volgende week dan eh, doe ik trouwens een stukje van de lijst met eh, Erik van Vliet. Ja, even op de zolderkamer, eh, even, FM lastig vallen. Dat voor de week. Vanavond dus eh, nummers 472 tot en met 444 uit eh, die lijst. The Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. Vannacht tussen 12 en 2 in de Frieknacht. Ja, en ik heb eh, een ontzettend lekker liedje dat ik al een tijdje niet gehoord heb. Dat is deze. Goho, heel klein hitje in de, de 90s. echt uh, lange tijd niet gehoord dit. Maar daarom extra leuk. Sagat en Funk That. Question. Why is it that every time I'm walking down the street, somebody wants to stop me just to give me a flyer? Come on, man. Funk that. Get out of my way. is it that every time I walk into the bank, the tellers look at me like I'm the one that robbed them last week? Come on, man, fuck! that every time I turn on the radio, I hear the same five songs 15 times a day for three months. Man, funk! money when I ain't got none? What is it, an end thing or something? Let me remind this dude he ain't got no money. Huh? Man, fuck that! neighbor. She tells me to stay out of trouble. The other one looks at me like I'm the one that got her daughter strung out. <sighs> Come on, man. Funk nails. I'm just chilling in my crib, minding my own business, and somebody wants to call me just to talk about nothing. Fuck that! Get a life! question. that when I go out to a nightclub, only the ugly chicks wanna step to me. I mean, like I'm ugly or something, huh? What you mean, huh? Fuck that! Get out of my af en toe, dan, eh, ja, dan kan lang wachten wel eens uh, belonen. Tame Pala. vijf jaar geleden toen eh, kwam het laatste album uit, Currents. En nu, ja, op 14 februari, dan zou dat vierde album ja, moeten gaan verschijnen. Ehm, de Slow Rush, zo gaat het heten. De ene na de andere single, ja, die komt er vanaf. En tot nu toe echt gewoon allemaal ontzettend goed. En eh, ze staan ook voor de allereerste keer in, daar heb je het woord weer, de tipparade. Want normaal ehm, ja, flopt eigenlijk alles van in Pala. in de zin van het woord dat, eh, ja, dat eh, de liedjes eigenlijk nooit de top 40 halen. Zijn ze net iets te alternatief voor. Ehm, maar dit keer ja, hebben ze gewoon een, een tipparade notering sinds deze week. Dus met dit liedje ontzettend lekker. Last in Yesterday, nieuwe zin van uh, in Pala. Daarvoor Saget en Funk That. Why is it that every time I'm Walking Down the Street. Ja, leuk liedje. Goed, wil jij nog iets horen? Je hebt nog een half uur om eh, je favoriete plaat aan te vragen. Nu eerst Blur en Song 2. problem. It's not my problem. Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Daarvoor Blur en Song 2. Ja, ben jij de pubquizzer van Tilburg? Eh, bewijs dat dan maar eens tijdens de grootste pubquiz van de... Eh, ja, uh, even kijken, van de Tilburg in de Lokhal. Ja, ehm, er komt namelijk een, een nieuwe pubquiz aan. De grootste pubquiz van Tilburg ooit. En denk jij, ja, ik pubquiz het niet. Maar dan ga ik je er nou alles over vertellen. Ehm, nou, Teams hebben nog eh, tot 25 januari om te oefenen. Dus ben je een echte alleskenner? Weet jij je vrienden altijd te verbazen met feitjes? Of ben jij gewoon echt goed in een pubquiz? Dus dan, dan kun je nu dus de ultieme uitdaging aangaan tijdens de grootste pubquiz van Tilburg. Je krijgt met je team van maximaal 5 personen niet alleen de felbegeerde titel Beste Quizteam van Tilburg, ook nemen jullie een wisselbeker naar huis en win je een prijzenpakket. Er zijn uh, meerdere horecabedrijven uit Tilburg die eh, nou, iets moois geven voor de winnaar. En nou ja, in totaal zijn er 10 rondes vol multiple choice en open vragen. Uh, nou ja, je moet op het stemkastje drukken en dan eh, kun je je antwoord geven. Er is plek voor 75 teams. Dus wil je ook graag eh, meedoen? Nou ja, helaas. Het zit al helemaal vol met teams die strijden om de teambeker. Maar komen kijken, dat is natuurlijk helemaal gratis. Helaas win je dan geen beker, maar misschien kun je meedoen voor spek en bonen of jouw favoriete team aanmoedigen. Ehm, ik ben eigenlijk benieuwd. Uh, oh ja, nou ja, nee, staat er wel bij, eh, heb je net gezegd. 25 januari, dan is dat dus. In de Lokhal, voor de duidelijkheid, de grootste pubquiz van Tilburg. Dus heb je je opgegeven, ehm, ga als eh, de wielen weer ontzettend snel oefenen, oefenen, oefenen. En anders dan kun je dus gratis komen kijken 25 januari, in eh, de Lokhal. De grootste pubquiz van Tilburg. Lekker man. Misschien is dit ook wel een quizvraag, welke plaat het is. Nou, ik zal het altijd weten. Arctic Monkeys, Fake Tales of San Francisco. Fake Tales of San Francisco. not only blind but deaf. from my throne. How do I get to tell my story? When all I get's your answer phone, but you ain't home with the love you gave. I felt like royalty, but now you're face to face, face to face with one ex member. ABC King Without a Crown. Daarvoor Arctic Monkeys en eh, de Fake Tales of San Francisco. Goed, nog 18 minuten op de teller. Welke plaat wil je nog horen? Vraag hem aan. 013 54 44 of facebook.com slash maagdelog. Dan draai ik voor jou een plaats over een hele grote vis. Het is hard. En de Barracuda! Barracuda. Zit er ook een beetje eng uit, eh, die vis. Een barracuda is een grote roofzuchtige vis met straalvinnen die bekend staat om zijn angstaanjagende uiterlijk en woest gedrag. De barracuda is een zoutwatervis van het geslacht Sphaerena ja, dat denk ik dan. Het enige geslacht in de familie is Vairenidae, heel moeilijk woord, die in 1815 door eh, Constantin Samuel Ravinesque werd genoemd. Nou, oké. De Barracuda dus. Nooit meer vergeten. En Hard, dat eh, was de band in ieder geval. Het duo. Gaan we naar een ander duo. Ja, ik wil je nog even iets nieuws laten horen. Want het is toch Nieuw Music Friday. Alhoewel, dit is eh, vorige week vrijdag uitgebracht. Het is een Amerikaanse band. Uh, zijn al een jaar of tien bezig. Hebben al een aantal albums uit. Ehm, Amerikaanse indie pop band is het. Eh, bestaan uit een duo. Een man en een vrouw. Elena Moore en Patrick Riley. En dit is een nieuwste sale. En ik vind dat een lekker liedje. Tennis. Zo heet het duo. En de nieuwe single die heet Need Your Love. kerst is weer voorbij. Dus start binnenkort onze nieuwe cursus Paaseieren beschilderen. U kunt zich nu opgeven via paaseierenbeschilderen.nl goed in. Kijk, hupsakee. Ja, ik dacht ik heb nog wat tijd over. Dan uh, ga ik altijd slechte muziek draaien. Is een eh, slecht trekje. Misschien een soort fetish op uh, eh, Wereldfetishdag. Ik weet het niet. Tot zover het houdt Niet Op van ja, editie 3 van 2020 in ieder geval. Ik ben overal, ben ik de tel in ieder geval kwijt. Op deze vrijdag 17 januari 2020. Ja, was mijn showtje wel weer. Ehm, tennis daarvoor. Uh, voor Elisa, eh, eh, Elisa Bridges met I Love the Nightlife. Tennis, nieuwe muziek, niet Your Love. Zo heet die nieuwe single. Lekker, lekker liedje ook weer. Ehm, nou ja, vannacht straks dus tussen 12 en 2 weer een nieuwe freaknacht op de lokale omroep geholen met Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Songs of All Time. 15 jaar geleden toen eh, publiceerde Rolling Stone Magazine de lijst met eh, de 500 beste liedjes ooit gemaakt. Komende maandag zenden we steeds een klein stukje van de lijst uit met allerlei verrassende weetjes. Dus eh, ja, vannacht komen de nummers 472 tot en met 444 voorbij. Muziek van onder andere Cheap Trick, Prince, Sam Dave, Nirvana. Nou ja. Volgens mij Guns N' Roses zit er ook in, Beatles. Nou, ja. Dat wordt sowieso leuk. En volgende week dan doet Erik ook een keertje mee. Onze nieuwsman, die hoor je zo meteen weer om 10 uur. Um, nou, ja, ik heb er dus nog eentje. Nog één plaatje, nog één liedje. Nog een uh, heel fijn weekend. Hopelijk spreek ik je komende woensdag bij uh, Going Underground. En anders straks tussen 12 en 2 in de Frieknacht. Met uh, de 500 beste liedjes ooit gemaakt.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 Ja, dit was hem. Het houdt niet op voor 17 eh, januari. Het is officieel weekend! Dit is het regio nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het was op Schiphol een kille ontvangst van Johan van Laarhoven. Zelfs zijn broer Frans mocht hem niet eens een hand geven bij aankomst. In plaats daarvan werd van Laarhoven meteen naar de gevangenis in Vught gebracht dus iemand in dit land die een bevel heeft gegeven, zo zegt advocaat Gerard Sprong op de persconferentie op Schiphol. De advocaat zegt dat ze niet zullen rusten voordat ze weten wie dat is. Johan van Laarhoven is bekend in de regio Tilburg omdat hij eigenaar was van de coffeeshops die we allemaal kennen. En een 35-jarige man uit Geelze moest afgelopen woensdag zijn rijbewijs inleveren omdat hij op de burgemeester Legentweg in Tilburg betrapt was met alcohol achter het stuur. Ook werd hij betrapt op een snelheidsovertreding. De man had ook nog een boete openstaan van bijna 1200 euro. Hij moest kiezen of zijn rijbewijs inleveren of de boete betalen. Dus hij betaalde de boete, maar omdat hij ook te veel alcohol op had, werd ook zijn rijbewijs nog een keer afgepakt. De man reed 116 km per uur terwijl op de weg een maximumsnelheid geldt van 80 kilometer wordt in deze regio de komende tijd meer gecontroleerd op snelheidsovertredingen. Tot zover het regionieuws. Dankjewel Erik. En fijn weekend hè. Um, kijk, ja. Hey jongens, gaan we lekker beach zappen? Ja, ik heb nou wel, eh, ik heb nou wel een trek. Dorst. Eh. Ik ben nou wel dorst. Ik heb nou wel zin in, een uh, in een biertje of zo. Eh.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 Sun goes down, we might as well enjoy it. Hold your breath and take it slow. Dit is de dagtopper.